Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Wagnergroep vecht momenteel niet in Oekraïne. Dat zegt een veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Daarmee wordt bevestigd wat Wagnerbaas Prigozhin in een woensdag verschenen video had gezegd. Daarin zei hij dat zijn manschappen voor nu niet meer in de oorlog in Oekraïne zouden vechten... Hij droeg ze op hun krachten te verzamelen voor Afrika. Afgelopen week zijn er tientallen extra Wagner-manschappen aangekomen... in de Centraal-Afrikaanse Republiek... om de beveiliging rond een referendum eind deze maand op zich te nemen. Josephine Chaplin is overleden. Chaplin was actrice en een dochter van de wereldberoemde filmmaker Charlie Chaplin. Ze maakte in 1952 haar debuut in de film Limelight. Die film werd geschreven en geproduceerd door haar vader. Speelde daarna ook nog in meerdere films, zoals The Canterbury Tales uit 1972. Josephine Chaplin werd 74 jaar. UNESCO, de VN-organisatie voor wetenschap en cultuur... heeft de Russische aanvallen op Odessa veroordeeld. Daarbij is deze week in ieder geval schade ontstaan aan drie musea... in een beschermd deel van de stad. UNESCO wijst erop dat aanvallen op werelderfgoed in strijd zijn met het verdrag in zaken de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict. UNESCO zegt dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al zeker 270 culturele instellingen beschadigd zijn geraakt. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft een tweede vaccin tegen het RS-virus goedgekeurd. Het vaccin kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. Hun baby is dan na de geboorte zes maanden beschermd. Eerder werd er ook al een vaccin goedgekeurd... dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven. Het weer. Vannacht opklaringen. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen eerst zon, later bewolking. Het wordt dan maximaal 23 graden. Zondag wordt het bewolkt en ook regenachtig.